Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat Europa straks ook aan het Russische coronavaccin? Van het middel Sputnik hebben wij en veel andere Europese landen niks besteld, behalve Hongarije. Daar beginnen ze deze week met het uitdelen van het vaccin dat waarschijnlijk voor meer dan 90% effectief is. Waarschijnlijk blijft Hongarije nog wel even de enige, want het Europees Medicijnagentschap heeft het spul nog niet goedgekeurd. Dat vertelt correspondent Sander van Hoorn. Pas in mei, juni zijn voorzichtige schattingen dat EMA dat groene licht zou kunnen geven. En is de gedachte, ja inmiddels zullen we toch die productie van die andere vaccins zodanig op orde hebben hier dat we het tegen die tijd niet meer nodig hebben. Een Saoedische mensenrechtenactiviste die bekend werd omdat ze een auto bestuurde... is na drie jaar gevangenis weer vrijgekomen. Lina Aladlul werd in 2018 opgepakt omdat ze zou hebben gespioneerd. Volgens onder meer Amnesty was dat onzin en had het gewoon te maken met haar inzet voor vrouwenrechten. De Oscars worden dit jaar op verschillende plekken uitgereikt. Normaal wordt er voor een van de belangrijkste filmprijzen en grote, een grote awardshow in Hollywood georganiseerd. Maar ja, dat zit er door corona even niet in. Hoe de show er op 25 april precies uitziet en waar er allemaal beeldjes worden uitgedeeld... maakt de organisatie later bekend. En Walibi is niet schuldig aan een ongeluk in het attractiepark. Bijna drie jaar geleden kwam Sjaand met haar haar in de motor van een kar terecht. Ik was met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. En daar heb ik een, volgens mij was het elf uren, heb ik eh, op de operatietafel gelegen. En daarna heb ik ongeveer twee weken weer in het ziekenhuis blijven liggen om te revalideren. En dat was ook een hele moeilijke tijd, want ik had een hele grote wond op mijn achterhoofd. Ze heeft er nog steeds last van en moet binnenkort nog een operatie. Heftig ongeluk of niet, volgens de rechter deed het park alles goed en was de attractie veilig. Op basis van de getuigenverklaringen heeft de rechtbank geoordeeld dat er voldoende instructies zijn gegeven. De medewerkers hebben eh, haar verteld dat ze de haar in een knot moet dragen en daar hebben ze op toegezien. Het weer nog op sommige plekken wat wolken en sneeuw. Later klaart het wel overal op en vannacht kan het ook weer flink koud worden tot min 15.